Freddy van Tijn met het NOS-journaal heeft jarenlang verslagen achtergehouden van interne commissies die onderzoek deden naar seksueel misbruik. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verklaringen van slachtoffers en ouderlingen. Die ouderlingen maakten deel uit van de onderzoekscommissies die opereerden als een soort rechtbanken. RTL zegt dat de hoogste straf was dat leden werden verbannen uit de beweging. Slachtoffers willen dat de verslagen door het OM worden opgeëist. Er is sinds kort een meldpunt. Daar zijn naar eigen zeggen al 220 meldingen van misbruik binnengekomen. Werknemers in de Duitse metalen- en elektro-industrie krijgen recht op een 28-uurige werkweek. Het akkoord is bereikt na dagenlange stakingen. De werknemers mogen maximaal twee jaar 28 uur werken... en daardoor moet werken in de branche aantrekkelijker worden... voor bijvoorbeeld jonge ouders en mantelzorgers. Het personeel krijgt ook een loonsverhoging van 4,3 procent. De afspraken gelden voor zo'n 900.000 werknemers in de deelstaat Baden-Württemberg maar verwacht wordt dat andere deelstaten hem overnemen. De metaal- en elektrobranche is de belangrijkste economische sector van Duitsland. Er werken een kleine 4 miljoen mensen. En het KNMI waarschuwt dat het morgen glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is code geel afgekondigd. Vanwege de verwachte sneeuwval heeft KLM voor morgen 52 Europese vluchten geannuleerd. De sneeuw gaat in de loop van de middag over in regen. In België krijgen mensen het advies om morgen thuis te blijven of met het openbaar vervoer te reizen. In Nederland dus niet. Weerplaza meldt dat er zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw kan vallen. En de rest van het weer. Vanavond en vannacht gaat het vriezen. In het oosten mogelijk matige vorst. Morgen dus vanuit het westen een tijdje lichte sneeuw. En daarvoor heeft het KNMI de code geel ingesteld, omdat het glad kan zijn. En de temperatuur ligt morgen net boven nul.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 Hound heet dit nummer. Heeft hij samen gedaan met Marcella Bovio. Die je dus ook op dit nummer heel nadrukkelijk hoort. Zelf heb je Julien niet gehoord op dit nummer. Maar goed, dat maakt niet uit. het tweede uur van deze Alternative FM is begonnen. En ze zien er niet uit als eh, belastinginspecteurs. Maar uh, leuker kunnen we dit niet eh, maken. Maar ze zijn er inmiddels wel, Randy en Daan. Oftewel, de Viskers! Yeah. <laughs> ja. Dankjewel. Ja, ja, ja. ja. ik hoorde net ook dat in dit, in dit gedeelte van het programma... dus ook dat mooie nummer wat jullie hebben. En dat echt... ja, eigenlijk... de Arctic Monkeys-achtige nummer wat er, wat er een beetje in zit. I'm an Dankjewel. I'm an animal. Ja. I'm Ja, die gaan we die, gaan die, die, die wordt gespeeld. Ja, dus, eh, dus, eh, en ik, eh, het is een hele andere uitvoering als, als wat ik hem van Silly Fashion, jullie EP, mhm. heb gedraaid. Want dat, die zit er een aantal malen zat hij, zat hij er al in. Dus hij is hier flink gedraaid. Dus, Dankjewel. Ja, <laughs> Ehm, <clears throat> het is niet de volledige band, hè? want eh, er zijn er nog eh, twee, maar die zijn eh, niet meegekomen. Die, die zijn thuisgebleven, want we dachten we gaan het gewoon even, met z'n tweeën doen. Ja, voor de verandering. Ja, even gezellig. ja, dit, dit, is gewoon zoals jullie de huiskamer... Goedemiddag, wij zijn de belastinginspecteurs, we komen even wat uh, Zo stappen spelen, wij binnen. Zoiets. we stappen <laughs> binnen met de gitaar en dan, <laughs> dat is zeg maar een soort van de schrale troost... voordat we dan die, die <laughs> blauwe brief op tafel smijten en mensen in tranen dak zeggen. <laughs> Ja, eh, hoe, nou, de fiscus. Maar hoe zijn jullie op, het, eh, op de naam van die ja, ja, ja, ja, Het is eigenlijk, eh, het is, je verwacht nu misschien of juist een heel slecht verhaal. Of een, ja, het is eigenlijk een slecht verhaal. we hadden, waren op zoek naar een bandnaam. En dat ja, keer op keer wat we dan tof vonden, dat was al bezet. Hè? Want zo gaat dat, er zijn zoveel bandjes. En toen was de drummer, die was zijn belastingaangifte aan het doen. En hij stuurde een berichtje naar mij eh, dat hij dat aan het doen was. Waarom, weet ik ook niet. We vertellen elkaar en binnen de band alles natuurlijk. En eh, toen zei er zijn geen geheimen? Nee, nee, precies. <laughs> en toen zei ik volgens mij, eh, waarom niet de Fiscus? En, maar dan wel met TAE. En dat was dan mm, eigenlijk een beetje als grapje bedoeld. En ja, iedereen zei vervolgens, ja. Oké. Ja, <laughs> precies. ja, ja, Zo, geschieden, eh, zo... Eh, maar nu betekent... het is wel een makkelijke naam. Blijf, blijf makkelijk hangen. Maar als er, eh, ik bedoel, muzikanten, ZZP'ers... of mensen die ook <laughs> een belastingformulier moeten invullen. Hè, dus bijvoorbeeld elk nummer wat gedraaid is... gelijk rechten declareren en, en, <laughs> precies mhm. opgeven aan diezelfde fiscus. voor wie wil ik jullie de fiscus? Ja, dat zou... dat is toch wel bij de Belastingdienst... zou ik toch wel die koppen willen zien van... Ja, dan heb je die grappenmakers weer. En bij de KVK <laughs> vonden ze het niet eh, zo'n niet zo goed idee dat we deze naam hadden aangenomen. Maar serieus, we moesten serieus een andere naam aangeven. En weet je wat we hebben gekozen? Ja. Viscus. Ja. Een een kusje van een vis. Ja. <laughs> maar het is fonetisch eigenlijk hetzelfde, maar was alsnog eigenlijk een probleem. Maar we hebben nog ja, we moesten dus, eh. een, document ondertekenen waarin dat we eh, toestemden met, of ja, dat, dat zij ons erop hadden gewezen Mhm. Dat we eh, eigenlijk een andere naam moesten kiezen. Omdat we anders misschien een problemen mee kregen. Dus maar... Eh, kom maar op, uh, Fiscus. <laughs> ik vind Fiscus. ik heb liever deze Fiscus tegenover me dan, dan die andere. precies, precies. straks staat hier de field voor de deur. <laughs> Laten we snel een ander onderwerp. Goed, ander onderwerp. ander onderwerp want jullie muziek, de Silly Fashion, dat is is dat de eerste EP? Ja, dat is de eerste EP. Eh, want, want het is toch vrij eh, vlug gegaan, hè, denk ik. Eh, want ik, jullie zijn redelijk snel opgepikt in, het, in de muziekwereld, heb ik het idee. Ja, ja we, zijn, we zijn nog steeds hard aan het, aan het werk. Maar we, we bestaan pas een jaar of zo, een dik jaar. En, maar we zijn, we zijn er minder dan een jaar aan het spelen. Ja, ja, we hebben op 3 maart volgens mij de eerste show gespeeld. En ja, ja in november dat EV, EV'tje, e EP'tje uitgebracht. Ja. En ja, we hebben nu eh, iets meer dan 40 shows gespeeld in minder dan een jaar. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op. Dat is, eh, <laughs> ja, nou ja goed. Eh, dan hebben jullie natuurlijk ook nog iemand erachter zitten. Want je bent een klein beetje van Jessica de ik zal het toch maar even noemen. <laughs> Eh, want eh, zij eh, komt regelmatig met dingen. En dan, dan zegt ze, is dit wat dan voor je? Ja, nou ja, dan zit je het af te luisteren. En dan zegt ja, dit, dit is dan weer iets. zij heeft ook bijvoorbeeld bekersongs en Ehm, eh, alleen bekersongs. Uh, dat, <laughs> dat, dat wel. Maar de grap is, komt bij King Forward Records. Ja, uh, er loopt ook nog een lijntje tussen mij en Frank Bond. En dat is de grote man bij, bij King Forward Records. Dus ja, zo komt het balletje snel aan het rollen. Ons, maar, ons. maar zij heeft ook daar aandacht voor gevraagd. En Jessica dat komt goed, want eh, ze, is de, ook Bekersongs zitten in deze, deze lijst show. Eh, dus, de lijst dat ook geloof ik. Ja, nou, dat geloof ik ook best wel. Eh, maar goed, jullie, nou, jullie zijn bijna net zo... nog even één ding. Hoe eh, was dat nou eh, van, van, nou, ik eh, denk, ze, ze, komen er wel aan, maar oh, ging, dat ging helemaal niet goed. hadden jullie een beetje de zomertijd of wat is het? dat was het. Ja, de, zomertijd, de zomertijd. Ik lag nog in mijn bed. Nee, ja, ja, ja. Geef het de zomertijd maar de schuld, hè, jongens. Ze willen het daar gewoon op Je was de zomer toch al aangebroken, hoor. Ik net ja, klopt, zeggen. klopt, klopt, klopt. de Zandvoortse zomer, de Zandvoortse zomer Precies, hè. Dus niet, niet... <laughs> nee, andere moet gewoon sneeuw, maar, maar het is wel zomer in Zandvoort. Dus eh, ja, nou, ga door, maar... Eh, nee, verkeerde, verkeerde treintje, hè? Ja, verkeerde afslag, eh, zeggen de automobilisten. Joh, verkeerde. Daisy Ducro bijvoorbeeld, die, die moest echt voor Max Verstappen spelen... om zo snel mogelijk hier te komen. Dus, oh, <laughs> ja? die kwam ook met rokende gimpen kwam ze binnen zitten. maar goed... dat die had is, ook de verkeerde trein? Of, nee, die was met de auto. Dus die, die, die, <laughs> kwam, dat ging, dat ging, dat ging nog redelijk goed. Ook, dat kan ook. ja, maar naar Zandvoort gaan en dan in de, de, trein van Beverwijk terechtkomen. Ja, dat is natuurlijk... Dat overkomt Spoor niemand. 1 op Amsterdam Centraal gaat niet alleen naar Zandvoort aan Zee. Nee, die gaat ook naar uit Geest. Dus dat, eh, dat is de andere kant. ook van Spoor 7. En die trein die heb ik ook wel <laughs> Nee, ja, maar dat gebeurt echt, dus. dom. Heel dom, heel dom. De fiscus is... Uh, Marcus en ik zeggen dan ook van... Uh, hè Marcus, wat was het ook alweer van, van als, als dit nou gebeurt? Wah, ja, <laughs> ja, ja, dat was ook een beetje het geluid. Maar we zijn er, hè? Ja, eh, dat, dat, dat tekent de, eh, de, de ware spirit. Eh, goed, nou jongens, we gaan zo jullie ook echt in het muzikale verhaal horen. Met ook nummers die jullie hebben uitgebracht op Silly Fashion. Maar dan in een andere vorm, omdat jullie mhm. nu met z'n tweeën zijn. En niet met de complete bedsetting. Dat sowieso, eh, zo dadelijk. Maar nu eerst weer even nog eh, muziek eh, van het lijstje. En deze dame, die, die hebben we ook vrij regelmatig in het programma zitten. En dat is wel leuk. Lex Uiting was afgelopen dag, nee, ja, gisteren bij de Wereld Draait Door geweest. En hij is niet alleen ehm, Prins Carnaval geweest in Venlo, maar hij heeft ook een radioprogramma bij 3FM. En daar zat deze dame in, deze Jolien, En eh, dat nummer dat heet Senegal. Help me try to understand Beetje een brutale vraag had ik eh, van de week eh, gesteld eh, aan Jolien. Want die had een, een nieuwe synthesizer gekocht. Kun je er hier ook in je eentje mee spelen? Nou, dat, de brutale vraag heeft natuurlijk een lading. Een doordenker natuurlijk. Want ja, dan is de volgende vraag is iemand dan bereid om hier te komen spelen? Maar dat durf ik nog niet <laughs> meteen te bedden te brengen. Maar goed, ze zitten wederom weer in, de, in de Alternative FM. Nu met een hagelnieuwe single. Hoewel, hagelnieuw hij eh, is nu ook al een paar weken al hier weer te horen bij ons in Alternative FM. Inmiddels zitten eh, Randy en Daan van de Fiscus klaar. Want eh, we gaan, we gaan naar, naar drie nummers luisteren. Eh, ja, dat is leuk. Want eh, dat is het gevolg als hij een trein verkeerd neemt. En je komt in Beverwijk uit. <laughs> Ja, dat, dat is de andere kant. Ja, eh, dan, dan is het wel leuk. Want dan worden er twee blokjes van drie. we beginnen met, heren, met Freaks. Hè? Freaks. All right. grab the barrel dat is wel leuk. Freaks, eh, die komen van de zomer... Eh, eh, die zomer die net begonnen is hier in Zandvoort... komen we, als het weer warm is, dan komen we ze weer tegen. Want dan laten ze zich weer behoorlijk gaan in het dorpse leven van Zandvoort. Amsterdam Beach, dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen. Het is nu Zandvoort Beach voor Amsterdam. Zo moet ik het eigenlijk eh, noemen. Dus eh, ja, we hebben een, complete marketing eh, erachter zitten. dus ja, maar dan gaat, gaat het gewoon verder. Child's Play, dat is de volgende die we gaan horen van de band. so violently. I see cartoonesque belligerence over diversity. Was it ever any different? Will it ever be? We drain each other constantly. Come at get up. <laughs> Hey, één ding. Het is wel een eh, remedie tegen eh, alles eh, wat met zaggerijn te maken heeft. dan, als je dit soort muziek hoort, dan, dan, dan is die zaggerijn ook wel in één keer verdwenen. Dus Laat me komen die sneeuw morgen hoor. Eh, als ik eh, dit nog in mijn achterhoofd eh, laat, laat doorklinken... dan kom ik lachend die sneeuw wel door, denk ik. Dus, nou jongens, het laatste is natuurlijk de single... die wij hier in zijn volle formaat laten, laten horen. Dus, hè, dus de single. Maar dit is een iets wat andere uitvoering. En dat is van natuurlijk de EP Silly Fashion. En het nummer dat heet I'm an Animal. It's the ABC of getting by tonight. No, I don't even know your name. But it's nights like these that always end the same. And it's mostly just fun and games. But at midnight, out the door and into the light. I close my eyes and relive the night. Feel the guilt come Thanks, heren, voor het eh, blokje van, uh, van drie. Eh, we gaan natuurlijk eh, nu even een eh, ander muzikaal intermezzo doen. En dan ja, geven we ze even rust. twee nummers komen er nu even van onze toverdoos. En dan komen de laatste drie uh, zo dadelijk erachteraan. die nummers die zijn Insomnia van Baker Songs. En daarachter Ion met Circle of Blame. climb the stairs, will you still be proud? When you work all day and you worry I don't wanna come too close, but I make it all disappear. Just let me guide you, take away. make it all go away. Just let me. I've got more to tell. I'm sorry for the nights I didn't wake you. Sorry for the days I didn't talk. voortgekomen uit de school van de Pius Songwriter Guild eh, in Volendam. En uiteindelijk terecht te komen op het eh, King Forwards record label Ion met Circle of Blame. En daarvoor hoorde je Insomnia van Baker Songs. Ook dat is eh, van hetzelfde King Forward record label. beiden gaan een, een, presentatie doen. De een een EP, dat is Ion. En ehm, Baker Songs een compleet album. En dat eh, zal in Utrecht gaan plaatsvinden. 25 maart voor Bekersongs en 23 februari, eh, zeg ik het goed, eh, nee 23 maart is het Aion in de Rode Bioscoop. En 25 februari Bekersongs in Utrecht, in Venue. Dat moet ik erbij zeggen. Goed, het is tien over half tien en ik denk dat het zo langzamerhand tijd is om eh, te gaan kijken wat, zij, wat eh, de heren gaan doen... terwijl Marcus nog eh, met iets bezig is. Gaat het lukken, vriend Marcus? Of ben je met iets... met, nou ja, goed. Zullen we Bijna. Nou, nee, nog niet. Nog niet want Marcus moet hier nog, nog de boel opnemen. <laughs> Dus, dus ik kan niks doen. dus dus, uh, oh, dat, heeft eh, te maken met, het, eh, met, met iets met, met, met, een cameraatje. Ja, ik snap het. Ik snap het helemaal. Goed, verschaf mij de gelegenheid dat ik ook nog iets met mijn Instagram-account heb gedaan. Na maanden heb ik ook iets geplaatst op mijn Instagram-account. Dus, dus die mensen die gaan weer helemaal uit een bol dat ze iets Ja, ik bedoel, ik heb nu een tweede toestel bij me. Dus eh, goed, maar ik denk, eh, het is nu tijd voor het, eh, blokje van, het tweede blokje van drie. Daar staat uh, wederom een nummer van Silly Fashion op. Ja, Hermits, daar beginnen we zo mee. Daarna komt Genius. En daarna als laatste, ja, dat is dan weer heel erg mooi. Want dat nummer dat is bijna nog nergens door geweest. En sterker nog, het is nog nergens door geweest. I Don't Wanna Hear It. Dat is het laatste van de Viscus. Ik zou zeggen, jongens, zet hem op. Swap my digits into the ether up to any old receiver. Privacy is ancient history. I got my street view, so I don't need to take my eyes on my portrait view. All of my friends turn into in cyberspace. All of our cronies live in one single place. Every day I sign into my my kicks out of JavaScript. And so we might be hermits, but not in cyberspace. All of our cronies live in one single place. We can be anything up in cyberspace. That's where you'll find us. in cyberspace. our love our cronies live in one single place. We can be anything up in cyberspace. That's where you'll find us. deze elektrische gitaarsolo. <laughs> Dankjewel. Maar dan met een akoestische gitaar eh, gedaan. Hermits eh, was dat, eh, vrienden van de radio aan de andere kant. terug te vinden op de EP Silly Fashion. Je zeker. dat geldt denk ik niet voor het... ook? Ja, staat hij er ook op? Dan moet ik weer eens even terug gaan graven op... heet hij eigenlijk. Wat zeg je? Hij heet eigenlijk Genies of Duty. Genies of Duty. Dat oh? Hem, ja. Oh, dat is hem. Oké, eh, Genies, eh, dat is het, eh, het volgende nummer. Dus wel degelijk. Verstopt op Silly Fashion. clock's ticking slowly wound. Vanity creeps into the room. I can barely breathe, it's all doom and gloom. Beyond the door lies an oasis, sweet asylum for a day like this. I wished myself away a couple dozen times today, but my genie's off duty and he won't come back till Friday. And everyone around an envious glance, or are they simply impressed? of this dull little boy being put to the test? Beyond the door lies an oasis, sweet asylum for a day like this. I've wished myself away a couple dozen times today, but my genie's off. front door. inderdaad. Genies of Duty. Zo staat hij er ook inderdaad op. De laatste mannen. En dan, eh, want het is tien voor tien. Het klokje van oh, gehoorzaamheid eh, oh, tikt gewoon oh, door. We hem twee keer zo snel. En dat eh, is het, nieuwe, het hagelnieuwe werk van de heren de Viskers. I don't wanna hear it. crossings. Promises are promised, my future in the past tense. But I've got my agency. You lose it all, just wait and see. When it's all gone to shit, leave me sends from ancient songs. Secret dances over ripples, gracefully luring in the half winds. But I've got my agents. When it's all gone to shit. and borderline, get her back to the war. Cause we cannot afford to lose her once again. was eh, meer dan waard om eh, toch even die verkeerde afslag eh, te nemen. Want dat hebben jullie ruimschoots goed gemaakt vanavond. Ehm, het was het laatste. Dank voor de komst. En graag. Keer. Ja, zeker. dat waren ze, Randy en Daan van de Fiscus. Marcus en ik zeggen dan eigenlijk allemaal, alle twee gewoon in koorden. Dat kunnen we makkelijk hier eventjes doen voor de microfoon. Tot volgende week. Dat, eh, dat zeggen we dan altijd. Eh, want ja, volgende week is er denk ik eh, gewoon... Nou, <laughs> dat valt nog te bezien. Een reguliere uitzending. Ik zeg dat wel. Ik denk dat dat eerlijk gezegd een compilatie-uitzending gaat worden van de Rob Akda Want die is volgende week vrijdag weer zeer actueel. Want dan is het de laatste voorronde van, van deze Rob Akda En ik moet nog de compilatie nog gaan maken. Dus dat gaat nog helemaal erg leuk worden. Straks veel plezier met uh, Benno en Peaceful Radio. Want dat is de afsluiting voor eh, deze donderdag. En ik sluit af met Ten Hut. Een oude uh, eh, deelnemer, of een oude deelneming aan de Rob Akda Woord.